Lachelijke foto, is in scène gezet. Ik begrijp wel hoe dat gaat met de pers. Veel te mooie foto, etcetera, etcetera. et cetera. Dus de pers heeft het allemaal gedaan. En ik blijkbaar ook. Ik ga eens even terug naar iemand anders. Naar niet. Over verhalen. Hij was degene met wie ik stond te kijken naar het massagraf. Anthony Shadid heeft, uh, heeft heel veel oorlogen verslagen. heeft ontzettende mooie verhalen. Hij heeft een keer een verhaal geschreven over Hamra... waarin absoluut het karakter van de wijk... en de mensen in Hamra naar buiten kwamen. En dat mengt hij dan in met politieke inzichten. Anthony Shadid is een paar maanden geleden overleden. Ja, het is inderdaad, eh, de pers heeft het allemaal gedaan. Er zijn echt wel mooie dingen. En mooie dingen die er gemaakt worden door mensen. Anthony Shadid won twee Pulitzerprijzen met recht. Eh, maar even, <laughs> even iets vrolijks. Eh, we gaan luisteren naar Kylie. gastheer Jeroen Kramer. De eerste winnaar van de Dutch Dog Award. Het brein. Later leek het dat ik het brein al kende, voordat ik hem voor het eerst zag. Het leek erop dat we elkaar hadden leren kennen op de vooravond van onze enige één-op-één ontmoeting. Op een of andere manier begreep ik dat hij ruzie had gehad met zijn vrouw. Een heftige ruzie, waarin hij haar ernstig had beledigd. De ruzie zou hij liever vergeten. De volgende ochtend maakte ze koffie voor hem. De uren gingen in stilte voorbij. Het brein rookte en liet de koffie koud worden. Zijn vrouw liep op slippers door het huis... wat voor een constant schuivend geluid zorgde. Het was ongewoon rustig op straat... waardoor haar slippers harder klonken dan normaal. Ze raapte kleren op en stopte ze in de wasmachine. Met een bezem begon ze de vloer te vegen. het brein keek haar aan en maakte een gebaar van even niet. Ze zette de bezem terug en schuifelde verder. In de keuken pakte ze nog een kledingstuk. Nog een kop koffie dat ze voor het brein neerzette. Het oude, inmiddels koude kopje koffie nam ze weer mee. Het brein deed de suiker in de koffie en ging zonder een woord te zeggen naar het dak. Het had die nacht geregend en op het platte dak, betonnen dak, lagen plassen water. Oude peuken dreven in de plassen, nog van de vorige keren dat hij hier naar de horizon kwam kijken. Langs de gebouwen, in de velden en daarachter de zee. Achter het aanliggende gebouw was een bouwterrein. Leeg. Vandaag werkte niemand. De mensen bleven thuis en keken televisie. Achter het bouwterrein waren de velden ook leeg. Niemand zag hoe het brein zijn sigaret weggooide en weer naar binnen ging. Naar de tweede verdieping. Zijn schoenen liet hij buiten staan. In zijn afwezigheid had zijn vrouw de vloer gedwijld. Nog steeds in de weer, spullen opruimen, koffie zetten. Het brein stak nog een sigaret op. Zijn vrouw had liever niet dat hij rookte maar vandaag gaf ze geen commentaar. De elektrische warming sloeg af. Het brein keek naar de klok. Negen uur ochtends. De stroom was uitgevallen en zou pas over zes uur weer aanslaan. Hij ging naar de hal en draaide de noodstroom aan. Deze bestond uit twee vrachtwagenaccu's... die via twee draden werden opgelaten door de doornomvormer. Na het opladen kwam er net genoeg energie uit de accu's... om twee spaarlampen te laten branden. Anderhalf uur later was het brein dood. Het gebouw waar hij woonde werd overmeesterd tijdens een vuurwapengevecht. In de garage kwam hij aan zijn einde. Met vier anderen tegen de muur gedwongen en geëxecuteerd. Zijn levenloze lichaam werd weggesleept, Een diep rood spoor achterlatend. Het brein viel uit zijn schedel op de stoep de garagemuur, verkruimeld door kogels, zaten vijf grote bloedvlekken. Door de lichtval werd de muur met een schaduw diagonaal gescheiden. Het was twaalf uur. Het brein lag op de stoep. Ik steek een sigaret aan. Het brein bestaat uit een anderhalf kilo vlees, een blauwe, rode substantie. Het lijkt op een egel of een opgerolde kat. Iets dat leeft en bewust is. Het lijkt, voor mij levend. Een entiteit. De rook komt langzaam uit mijn neusgaten... en vormt als het ware een desinfecterende grens tussen mij en het brein. Al zijn gedachten, alles wat hij was, werd opgeslagen door dit ding. Alles aan hem was hier, voor me op de stoep. Zijn eerste herinneringen, zijn moeder, zijn jeugd, zijn dromen. Mislukkingen en overwinningen zijn waarheid en zijn leugens. En ik staarde hem aan. Ik moest daar weg. Ik denk nog vaak aan hem. Johnny Cash is eh, ook dood. know Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Dat was Johnny Cash, Personal Jesus. Ehm, het is allemaal wat donker, het is allemaal wat zwaar... maar gelukkig kwam ik Motaas tegen. Ehm, het, het roer moest, eh, moest absoluut om. En ik wilde eigenlijk niets meer te maken hebben met die oorlog. Absoluut niets meer. Ik wilde alleen nog maar leuke dingen doen. Poëtische dingen fotograferen. Bloemen, planten. Ik <laughs> maakte niet uit. Dat was het eigenlijk. Eh, op een of andere manier ehm, ben, ik, eh, ben ik begonnen met eh, met het maken van een soort anoniem portret van de stad Beirut. Op een op een hele emotionele wijze eh, fotografeer ik gevonden voorwerpen, gevonden situaties. Eigenlijk op een, een hele documentaire manier. Eh, eh, een, een, parking, een boom, een plastic zak. En, en ik fotografeer geen mensen meer. ik wil eigenlijk gewoon voor een hele tijd geen, geen mensen meer fotograferen. En ik creëer naast, naast die, die, die beelden... creëer ik eh, intieme eh, portretten, eh, portretten van, van mensen. Waarvan ik vaak de namen verander. Soms is het fictie, soms is het gebaseerd op feiten... die ik weer door elkaar hussel. Ehm, en dat ben ik aan het, aan het maken. Dus ik kwam Motaas tegen. En Motaas is een super vrolijke galeriehouder... in het, eh, in het eh, uptown eh, Beirut gedeelte. Uh, is eigenlijk Syriër. Ehm, wat kan ik nog meer over hem vertellen? Hij weet veel van kunst. Hij heeft een galerie. En hij was vroeger balletdanser. Um, en ja, kan lezen en schrijven. Met, met, ehm, en dan hoop ik... Ja, misschien moet ik dat eigenlijk wel beschrijven. Je denkt galerie in Beirut. Ehm, en er zijn natuurlijk mensen die in Beirut geweest zijn... die het allemaal goed kennen. Maar aan de ene kant, eh, wat mensen meestal zien op tv... van kogelgaten in de muur, in ver, verrotte gebouwen die kapotgeschoten zijn... Ehm, Beirut kent ook uh, ja, een, het zeegedeelte, zeg maar, de, de downtown... Eh, wat helemaal eigenlijk door de Hariri geconstrueerd, is. Een enorme high-rise towers, uh, eh, wolkachtige, wolkenkrabberachtige dingen die daar staan. Ehm, en daar, daar bevindt zich die, die, die galerie in een, een heel erg ja, upmarket gedeelte van de stad... waar appartementen, geloof 30 miljoen 30 miljoen dollar kost. Dat is echt te gek voor woorden. Ehm, ehm, en die... Eh, en, eh, en het is een echt een, ja, een, een galerie die me nu vertegenwoordigt... waar ik inderdaad dingen kan maken... Uh, waarvan ik ja, het gevoel heb dat ik nu zelf iets aan het vertellen ben... Um, met documentaire had ik altijd dat ik moest luisteren naar een editor... of moest cateren naar Vanity Fair of, of de New York Times moest, moest plezieren... Eh, met een groffere foto, gewelddadige foto. Of, eh, en, en, en nu eigenlijk merk ik dat eh, wanneer ik met eigen ideeën kom... over, over, over kunstprojecten, is dat ja, een galerie eigenlijk gewoon naar nou, eh, galerie gewoon naar je luistert. En, ehm, en, en, eh, en zegt van, oh ja, eh, we geven je alle steun. dat is eigenlijk een, een, enorme openbaring voor mij. Ehm, dus ik ben bezig met, met dat soort projecten. Ehm, en het is een beetje moeilijk uit te leggen hoe, hoe die foto's eruit zien. Maar ik heb een project gedaan samen met een vriend van mij, Eddie Locklin. Die een hele, ja, hele fijne vriend, die, eh, die, die schrijver is. Eh, met zijn eerste boek is die eh, Not Untrue, Not Unkind. is hij gelonglist voor de Man Booker Prize. En hij was een nieuw boek aan het researchen. En daar had hij van de Art Council van, van Ierland had hij, had hij geld gekregen. En toen zei hij tegen mij van, heb je zin om mee te gaan naar de Poolcirkel? En eh, toen dacht ik bij mezelf, ja, <laughs> waarom niet? Het is, eh, het is een hele dierbare vriend en toen zijn we daar naartoe gegaan. En ik had er wel wat reserves over en ik dacht van, ja, wat ga ik daar nou voor foto's maken? Ik zag altijd foto's uit de Poolcirkels van Eskimo's in bondjassen... Eh, gekleed, vissend achter een wak. allemaal heel erg folkloristisch. En daar had ik natuurlijk eigenlijk helemaal geen zin in. Dus dat, eh, dat zag ik niet zitten. Maar goed, we, we reisden af, eh, reden vervolgens door en door en door... over bevroren wegen om helemaal door te komen naar het noordelijke Canada. Uiteindelijk in de Poolcirkel, waar we ook nog een flink end over de, over de zee moesten rijden die bevroren was. En op een gegeven moment kom ik er eigenlijk achter dat alles wat ik gezien had over de Poolcirkel... en alle foto's die ik op internet kon vinden eigenlijk over dat gebied... waren volkomen anders. Er waren geen Eskimo's in Bond die aan het vissen waren in een wak. Eskimo's gingen gewoon naar de supermarkt. Reden op sneeuwscooters rond. Grote 4x4, uh, eh, vierwiel aangedreven auto's. Eh, hingen rond in een bar. En een hele wereld ging daar aan gekopen En uh, soort huizen die gebouwd zijn op palen... en die lijken eigenlijk op een soort science fiction-achtige eh, situatie... Ehm, waar, waar je meer het idee hebt dat het een soort maanbasis is. En waar die foto's nou allemaal vandaan gekomen <laughs> zijn... van die, van die Eskimo's in Bond, dat weet ik niet. Maar die waren daar in ieder geval niet te vinden. En het was ja, zoveel mooier eigenlijk dan ik verwacht had. Zoveel echter, rauwer, bijzonder. Een soort enorme hechte gemeenschap van mensen die elkaar allemaal kenden... in een heel klein dorpje van misschien 3000 mensen. Eh, en daar ook heb ik een foto gemaakt. En dat zijn ook de foto's waarvan ik nu ja, zo, ja, zo blij kan worden eigenlijk. Op een gegeven moment rijden we over de zee om naar een ander dorp terecht te komen. En we rijden en rijden en rijden. En het is volkomen wit. We zetten de auto stil. En we staan op een ijsvlakte. En ik kijk naar voren en daar is het wit. Ik kijk naar rechts en het is wit. Naar links het is wit en achter me is het wit. Ik heb nog nooit in mijn leven ben ik op een plek geweest waar alles wit was. Waar absoluut niets te zien was. Ik pak mijn camera en schiet een foto. En ja, de <laughs> foto is wit. Maar je kan eigenlijk net, net de horizon nog uitmaken. Er is heel weinig te zien in de, in de foto. Eh, je zou bijna kunnen zeggen van... oh, conceptuele foto, <laughs> een witte muur. Eh, maar dat is helemaal niet. Het paste volkomen in, in de realiteit van wat het eigenlijk was. En dat zijn dingen waar ik nu eigenlijk... ja, heel blij mee word dat je op een bepaalde manier... op een andere manier naar dingen kan kijken. Eh, veel meer zoals ja, dingen eigenlijk zijn... zonder, zonder een bepaalde boodschap aan te verbinden. Eh, het boekje heeft ook helemaal niks te maken met Eskimo's. Er is helemaal niets aan te leren. Het wordt door de galerie aan het einde van het jaar uitgegeven. En eh, het creëert een soort sfeer van hoe iets is in een hele ja, fragile ecosysteem, ver weg, rare plek. Los van het feit of het nou de Poolcirkel is... of, of, of dat het in het noorden van Canada was... dat, dat, blijkt, eigenlijk, dat, dat blijkt er helemaal niet uit. Het heeft helemaal geen boodschap. En dat zijn dingen waar ik eigenlijk heel erg, eh, heel erg blij mee ben. Het is ook iets wat ik altijd... ja, op een of andere manier... Eh, het zijn van die dingen... Ik was laatst in een museum, was ik in Istanbul... En er, komt, eh, er was een grote tentoonstelling. Er hing eigenlijk van alles. En er hing ook een, een, een, eh, een foto van Thomas Ruff. Een belangrijke eh, Duitse fotograaf uit de, uit de school van Bernd en Hilla Becher... van de, van de Düsseldorf school. En op een gegeven moment komt er een Japanner in de museumwinkel naar binnen. En, uh, en volkomen door het dolle heen. Ja, heel gebroken Engels uh, probeert hij uit te leggen. Ik heb een foto gezien. En hebben jullie daar geen poster van? En hij gesticuleert met zijn armen. En, en, het is eigenlijk bijna geen touw om vast te knopen. En hij begint het te beschrijven. En op een gegeven moment, ik heb zoiets van... nou, ik weet wel waar je het over hebt. Dus ik begin me er ook mee te bemoeien. Ik zeg, het gaat, het die foto van Thomas Ruff. Oh ah ja, nou misschien staat hij in het boek. Dus wij kijken samen in het boek. En ik vond dat zo leuk hoe ook iemand zag hoe zo enthousiast kon zijn over, over kunst die dan in een museumwinkel staat. En denk ik van ja, zijn we dat niet kwijtgeraakt? Dat enthousiasme over, over dat iets, iets wat je gezien hebt. Ik, ik heb het zelf ook. Ik, maar misschien, misschien, heb ik een misschien heb ik een theatrale persoonlijkheidsstoornis. Het zou best kunnen. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik naar Boebourg ging, naar Centre eh, Pompidou en naar, uh, Pierre Soulage ging kijken. Pierre Soulage is een abstracte kunstenaar. En die maakt zwarte schilderijen omdat hij kleur zo mooi vindt. En dat is helemaal niet zo <laughs> ingewikkeld als het klinkt. Eh, zijn schilderijen zijn bedekt met hele dikke zwarte verf. Het zwart reflecteert dan het licht in allerlei verschillende kleuren. Het creëert een soort spectrum van kleur en licht rond die schilderijen. Die hangen dan op enorme muren. Grote schilderijen van twee, vier meter groot. In een enorm museum. En ik weet het niet, maar ik heb het nodig. En ik, ik sta erbij en ik kijk ernaar. En ik, ik heb gewoon het gevoel dat, dat de wereld ophoudt. Um, ik kan zo blij worden van, van zo'n stuk kunst wat daar dan hangt. En ja, ik heb er geen woorden voor. Ehm, en ik vraag me dat af in de tijd zeg maar, van internet. Een soulage bijvoorbeeld, door de structuur van de zwarte verf... Is het, het is onmogelijk om naar een soulage te kijken op internet. Je kan het gewoon niet op internet zetten. De structuur van de verf maakt de kleur van het licht afhankelijk of het van, van rechts komt of links komt. Ehm, het is zo belangrijk, <laughs> denk ik, voor mensen om, eh, om af en toe in het eh, museum rond te hangen. Ehm, ik maak daarom... Uh, ja, ik, ik vind... Ehm, ja, dat soort dingen zijn gewoon belangrijk. En dus vind ik het jammer dat dat hier voor, voor dat soort dingen, waar we veel van kunnen hebben in Nederland... dat de kraan gewoon dichtgedraaid wordt. Maar ja, goed. Die dingen die ik nu maak... en het portret van Beirut... is eigenlijk iets waarin ik verhaaltjes opneem... van, eh, van kleine dingen die ik om me, om me heen hoor. Zoals bijvoorbeeld Sami die tegen me zegt van hou je van me. Ik vraag me af of dat niet, niet interessant is in de zin dat je zegt van... Nou, misschien een, soort vorm van documentaire. In plaats van dat je op een grote stoel gaat zitten... en gaat uitleggen van, lieve mensen, luistert goed. Ik heb u iets uit te leggen over Arabieren, Afrikanen, Eskimo's. Maar misschien is het juist veel leuker om een werk te presenteren... waarvan je denkt van... Eh, ik ben binnen het leven getreden van iemand. Ik heb iemand leren kennen. En dat is eigenlijk iets waar ik mee bezig ben. En, ehm, en ik wil dat ook op een, op een... Het heeft zijn basis eigenlijk in documentaire. Ehm, maar absoluut is het fictie zodat fictie eh, de druk wegneemt van het moeten beschouwen van iets. Ehm, dat maakt het eigenlijk makkelijker. En, en, en, en een werk eigenlijk waar je in weg kan dromen. En, eh, en dingen kan ja, beleven eigenlijk. Ik vind ook dat, dat dat soort dingen groot moeten zijn en, en lang en eh, een werk waar je in kan verdwalen... En, en, en gewoon rond kan wandelen en dingen kan zien. Ehm, en misschien is het ook een beetje, beetje de kritiek... dat, eh, dat ook ja, de kunst op dit moment... De, de kunst is eigenlijk ook gemaakt om cool te zijn... Um, Ehm, niet esthetisch, uh, conceptueel. Uh, ja, conceptueel bestaat al sinds 1917, sinds Duchamp, eh, Marcel Duchamp de pispot omdraaide. ik denk dat het nu wel een <laughs> tijd is om daarmee af, om, om dat mee, af te lopen. dat het afgelopen is. Um, dat is ook eigenlijk hetgeen dat ik doe. het is een beetje theatraal, esthetisch... Uh, ambachtelijk ook op een bepaalde manier. Eh, handgedrukte foto's eh, en, en, dat soort zaken. Ehm, ik denk dat het maar is dat ik eigenlijk genoeg heb gepraat over, over kunst. En ik lastig <laughs> vallen met, met mijn meanderingen. we gaan naar muziek luisteren. Demi-tour vers le futur, de Alliance Ethnique. thank you Het was nogal wat. Ik, eh, ik heb eh, veel van me, van me afgepraat vanavond. Ehm, ik ben blij dat u geluisterd heeft. Ehm, voor mij is het een hele bijzondere ervaring geweest. En ik, ik hoop eh, ten zeerste voor u ook. Bedankt. Het is half twee. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hoofd dat afgelopen weekend werd gevonden in de Canadese stad Montreal... is van de student die zou zijn vermoord door de pornoacteur Luca Magnotta. Dat is aangetoond door medische tests, zegt de Canadese politie. Dat hoofd lag in een park, niet ver van Magnotta's huis. Het was het enige lichaamsdeel van de Chinese student waar nog waar werd gezocht. Andere lichaamsdelen waren per post terechtgekomen bij politieke partijen en scholen in Canada. Luc Magnotta, de minnaar van het slachtoffer, vluchtte na de moord eerst naar Frankrijk en vervolgens naar Berlijn, waar die werd aangehouden. Magnotta ontkent schuldig te zijn. Volkswagen neemt het sportwagenmerk Porsche helemaal over. Waarschijnlijk is de overname op 1 augustus een feit. De volledige overname was al aangekondigd. Volkswagen had al 49,9 van Porsche in handen. Voor de overige 50,1 betaalt Volkswagen bijna 4,5 miljard euro... aan de eigenaren onder wie de familie Porsche en het emiraat Qatar. Zuid-Korea gaat net als zijn buurland Japan jagen op walvissen... voor wat het land noemt wetenschappelijk onderzoek. Het plan is om dwergvinvissen te vangen voor de Koreaanse kust. Het land heeft niet bekendgemaakt hoeveel walvissen het wil doden. Zuid-Korea heeft de internationale walviscommissie laten weten dat het geen toestemming vraagt voor de jacht. En de commissie heeft het plan onmiddellijk veroordeeld. Sinds het wereldwijde moratorium op commerciële walvisjacht in 1986 werd ingesteld, jaagde Zuid-Korea niet meer op walvissen. Op Wimbledon heeft de schot Andy Murray zich als laatste geplaatst voor de halve finales. In een vier uur durend duel versloeg hij de Spanjaard David Ferrer in vier sets. Mary treft in de halve finale Jo Wilfried Tsonga. Die won van de Duitse Kohlschreiber. En de andere halve finale gaat tussen Roger Federer en titelverdediger Novak Djokovic. Federer versloeg de rust Juzny. En Djokovic was te sterk voor de Duitser Maier. Dan het weer nog vannacht vrijwel overal droog. Het is vrij warm. Overdag in het hele land stevige regen- en onweersbuien. En het wordt 23 tot 27 graden. Dat was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur lang live radio. Zonder presentator. Maar met uw gastheer Jeroen Kramer. Fotograaf en de eerste winnaar van de Dutch Dog Award. Ik wil vanavond iets met u delen. Eh, dat is een opera die ik gezien heb in 1988 in het muziektheater. Eh, en ehm, die ook gecommissioneerd was door de Nederlandse opera. Het is de opera Nixon in China. Het is een moderne opera. En dat was op dat moment was het, was het zo bijzonder... dat aan het einde van de opera, toen het afgelopen was... een enorme stilte viel. Niemand klapte. Uiteindelijk, na een minuut, begon er één iemand te klappen. Toen nog een paar mensen. Tot, nou zeg maar, een twee minuten later... een daverend applaus klonk en mensen uh, bijna op de stoelen gingen staan van, van enthousiasme. Nixon in China is een opera in drie bedrijven van John Adams... op een libretto van Alice Goodman. En het gaat over het bezoek van Nixon, Richard Nixon aan China in 1972. En zijn ontmoeting met Mao Zedong. We horen het stuk van het eerste bedrijf. smooth, I hope. Oh, yes. Smoother than usual, I guess. Yes, it was very pleasant. We stopped in Hawaii for a day and Guam to catch up on the time. It's easier that way. The Prime Minister knows about that. He is such a traveler. No, not I. But as a traveller, come home for good to China. One for whom all travel is a penance now. I am most proud to welcome you. shook hands, when I shook hands with Joe and Lie when I shook hands with Joe and Lie on this bare field outside Peking, just now the whole world was listening. I, the whole world was listening, listening, listening. And we spoke quietly and we spoke quietly, and we spoke quietly. History, history cuts every gesture. Cuts every gesture, cuts every gesture, and every word is absurd. Transforming us as we transfixed. The deputy transforming us as we transfixed transforming us as we transfix fate history. History, as we made history. The eyes and ears of history, as we made history. On our flight over from Shanghai countryside looked drab and grey. Bruegel, Pat said, he came in peace for all mankind. I said, I said, I said, I said, I said we came in peace for all mankind, and I was put in. achieving a great human dream. We live in an unsettled time. We live in an unsettled time. hemisphere beckoned to us, and we have flown east of the sun, west of the moon, across an ocean of colors glow livid through drips onto the lawn. Dishes are washed and homework done. The dog and grandma fall asleep. A has passed, playing loud pop. Is gone. As I look down the road, I know America old at heart. An old cold warrior piloting towards an unknown shore through shoals. The rats begin to chew the sheets. The rats, the rats begin to chew the sheets. The rats begin to chew the sheets. The rats begin to chew the sheets. The rats My hand is steady as a rock. A sound like morning doves reaches my ears. Nobody is a friend of ours. The nation's heartland skips a beat as our hands shield the spinning. from the flamethrowers of the mob. We must press on. We know we want. with all his virtues. Would not too kindly of this. We seem to be beneath the likes of him. You see his latest speech, you bet it was a scorcher. touch on this in our communique. Ah, the philosopher! I see that Paris can spare you then. The German may be gratified to hear he's read at Harvard. I assign all four volumes. Those books of mine aren't anything. Incorporate their words within our people's thoughts as poor men's common sense. Then try their strength on women's nerves. Then say they live. Germans' books enthralled our nation and have changed the world. I could not change it. I'd be glad to think that in the Vietnam and the problems there. Japan, save that for the premier. Save that, save that for the premier. My business is philosophy. Now, Dr. Kissinger Me? has made his reputation in foreign affairs. My right hand man, you'd never think to at him that he's James Bond. And all the time he's doing undercover work. I had a cover in the dark. and this is an election year. You will meet with your the Democrat candidate, if he should win. That is a fate we hope you won't have to endure. I'd like to make another tour as president. You've got my vote. I back the man who's on the right. Who's in the right? No me, no, no. What they put forward, we put through. I like right-wingers. Nixon, Heath, De Gaulle. No, not De Gaulle. I'm loath to file him in that pigeonhole. Harmonies above her tail. Before than once, let the right wing forward, while textbook address swung back into go step home at last. How your most rigid theorist devises as he goes along. Now you're referring to Wang Ming Chang, Chang Town. it's a paradox. Among the followers of Marx, the extreme left, the doctrinaire, tend to be fascist, and the far right. Marxism is extreme left. Occasionally, the true left a spade a spade and tells the left. Dit was mijn keuzeconcert Nixon in China. Eh, ik hoop dat u heeft genoten van mijn zomernacht. Ik vond het in ieder geval erg bijzonder. Morgen is er de zomernacht van Maarten van Roosendaal. Hij is liedkunstenaar. En nu kunt u luisteren naar De Nacht Klinkt Anders van de Fara met Roel Koeners.